ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De Taliban hebben in Afghanistan nog strengere regels ingesteld. Ze hebben een lijst bekendgemaakt met meer dan 600 boeken die vanaf nu verboden zijn. Een deel daarvan omdat ze door vrouwen zijn geschreven. En ook worden een aantal studies verboden. Eerder werd glasvezel-internet al verboden. En daar zijn vooral vrouwen de dupe van, zegt correspondent Davy Boerma. Die dat internet nodig hadden om nog online lessen te kunnen volgen. Want vrouwen mogen vanaf hun twaalfde, meisjes vanaf de basisschool... mogen dan niet meer lessen volgen. Maar daar vaak kwamen ze daar nog omheen door via online online lessen nog wel eh, naar school te kunnen. Maar dat wordt steeds moeilijker omdat nou ja, dat kabelinternet kan dus niet meer. mobiel internet wordt nu veel zwaarder belast. Waardoor het eigenlijk niet, ja, het is niet snel genoeg meer. En het, ja, dus toegang tot de wereld wordt steeds kleiner. De Taliban hebben sinds 2021 de volledige macht in Afghanistan. En volgen de sharia, dat is een strenge islamitische leer. In het land worden vrouwen en meisjes onderdrukt. Er komen strengere controles op kortingen die winkels aanbieden. Volgens toezichthouder ACM gaan sommige winkels creatief om met de regels... waardoor je in de winkel misleid wordt met nepaanbiedingen. Winkels verhogen dan bijvoorbeeld soms tijdelijk de prijs... om die daarna weer snel te verlagen, waardoor het lijkt alsof je veel korting krijgt. Winkeliers die worden betrapt kunnen een boete krijgen. De voetbalsters van FC Twente moeten het de komende maanden in de Champions League gaan opnemen tegen onder andere bekerhouder Arsenal en de regerend Engels kampioen Chelsea. Dat heeft de loting van net in het Zwitserse Nyon opgeleverd. De wedstrijden beginnen 7 oktober. En steeds meer kinderen slapen te weinig. Dat zeggen deskundigen tegen het Jeugdjournaal. Eén op de 10 kinderen tussen de 10 en 13 jaar kan maar moeilijk in slaap komen. En het worden er steeds meer. En dat komt door verschillende dingen, zegt deze onderzoeker van het UMC Utrecht. Ik denk dat kinderen het veel drukker hebben met nou, social media, school. Eh, ze staan de hele dag aan. Hè, ze hebben weinig rust eh, overdag. En een belangrijke factor is denk ik ook dat de kinderen minder bewegen. En daardoor het lijf minder moe maken, zodat ze makkelijker in slaap kunnen vallen. Kinderen zijn vaker moe, chagrijnig en kunnen zich dan ook minder goed concentreren.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 What a waste of war this piece. Baby steps into more sleeps till I get to say sorry. I get hysterical, historical. So love is just chemicals. Give us something to stop me. Only van Zandvoort. Dit is ZFM. Maar ik had mijn nek wel kunnen breken.